Hij zou die avond op meerdere plekken hebben gevochten. Het Openbaar Ministerie heeft nieuwe beelden van de mishandeling van Carlo. Een getuige zou die hebben gegeven. In de zaak zitten nu drie mensen vast. Het OM denkt dat er binnenkort nog meer worden opgepakt. De zomervakantie zit erop voor onze demissionaire ministers. Ze zijn net bij elkaar gekomen voor hun wekelijkse bijpraat, de ministerraad. Op de agenda staat de schadeafhandeling van de overstromingen in Limburg. En ze nemen de laatste besluiten voor de coronapersconferentie van vanavond. Daar kun je om 7 uur voor gaan klaarzitten. Woon jij in Twente of in Amsterdam? Grote kans dat je wel van een glaasje houdt. Daar wonen de meeste zware drinkers van ons land, blijkt uit cijfers van de GGD. Ruim 1 op de 10 pakt minstens één keer per week stevig door en slaat dan een glas of zes achterover. Flevoland is het braafst. Misschien heb je online de brief van Rosalinde van 14 jaar al voorbij zien komen. Rosalinde schrok zo van een heftig rapport over klimaatverandering dat deze week uitkwam... dat ze besloot een brief te schrijven aan Mark Rutte. Voor mij voelt het eigenlijk alsof er allemaal alarmbellen rinkelen... maar dat niemand luistert, in ieder geval niet iemand, die maatregelen kan nemen. Voor Rutte en andere politici heeft ze wel wat ideeën om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Namelijk het vlees duurder maken, meer belasting dus heffen op vlees en ook belasting heffen op vliegen. Want vliegen is echt heel slecht voor het klimaat. Dus ik hoop gewoon echt vooral dat hij luistert en dat hij hier echt iets aan gaat doen. Het weer, de dag begint zomers. Later trekken er wat meer wolken voor de zon. Door 20 graden op het strand, 25 in het oosten. Dit weekend verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De werkzaamheden aan de A9 zorgen nu voor flink wat vertraging. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar komen tussen de Raasdorp en knooppunt Velzen 9 kilometer file met 40 minuten vertraging. De andere kant op richting Amstelveen staat er 8 kilometer file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein met een half uur oponthoud. En een half uur vertraging heb je ook op de N501 van Den Burg naar Den Hoorn. Eh, voor de boot naar Den Helder 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 House down by the water. yacht across the bay. Drives Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded with superstars that know her name. She's Miss California. thing in West LA. House down by the water. yacht across the bay.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 Superstars that know her name. Oh. She's Miss California, hottest thing in West in LA. West LA. House down by the water, by the water. Sells her yacht across the bay. Drives the Marinello. Drives the Marinello. Oh, Hollywood's her favorite Hollywood's scene.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 Uh-huh. Hottest thing in West L.A. House down by the water. Uh-huh. Sells a yacht across Sells the bay. Yacht across the bay. Hollywood's her favorite oh, scene. Favorite Loves scene. to be surrounded girls that know her name. She's Miss California.